Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Tweede Kamerlid Madeleine van Turg heeft zich ook kandidaat gesteld voor het lijsttrekkerschap van het CDA. Tot 10 uur vanochtend konden kandidaten zich nog aanmelden. Van Torenburg is voor zover bekend de vijfde kandidaat. De andere vier zijn CDA-fractievoorzitter Van Haarsma Buma, minister Spies, Marcel Wintels en het Nijmeegse CDA-lid Wesselink. De kandidaten worden maandag officieel gepresenteerd. Op 1 juni moet duidelijk zijn wie de nieuwe leider wordt. De grootste militaire vakbond, AFNP, vindt dat de Nederlandse militairen en politiemensen in Zuid-Soedan onmiddellijk moeten worden bewapend. Ze doen sinds vorige week mee aan een VN-missie in het Afrikaanse land. Er zijn zo'n 30 Nederlanders naar Zuid-Soedan gestuurd om daar agenten op te leiden. Afgesproken is dat ze geen wapens mogen dragen, maar door de opgelopen spanningen tussen de landen lopen de Nederlanders gevaar, vindt de AFNP. Volgens de militaire vakbond moeten ze meteen worden bewapend om zich in geval van nood te kunnen verdedigen. Ambtenarenvakbond Advocabo FNV is niet van plan om de loonsverhoging voor gemeenteambtenaren te schrappen. Minister Spies had daarom gevraagd. Volgens haar is het nu het verkeerde moment voor een loonsverhoging. Het akkoord werd twee weken geleden gesloten. Advocabo FNV noemt het openbreken van het akkoord onverantwoord en zeer onverstandig. De bond roept gemeenten op om het akkoord niet te herzien. In de Tweede Wereldoorlog zijn honderden Nederlandse Joden ingezet om de resten van het ghetto van Warschau op te ruimen. Ze leefden in het concentratiekamp in de Poolse hoofdstad, blijkt uit onderzoek van de NOS. De Nederlanders werden met duizenden anderen vanaf de zomer van 1943 aangevoerd uit Auschwitz. Volgend jaar komt er in Warschau een monument voor de Nederlandse slachtoffers. Het weer bewolkt met kans op regen. In het zuidoosten ook kans op onweer. voor 12 tot 18 graden. Morgen ook bewolkt met vooral in de ochtend regen. Het wordt dan zo'n 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Staat een kapotte vrachtwagen op de A20 hoek van Holland richting Gouda.